In Afghanistan zijn meer dan 150.000 Amerikaanse en NAVO-militairen aan het werk om de Taliban te bestrijden. Het aantal gesneuvelde militairen stijgt elk jaar. In Malmö is opnieuw een huis van immigranten beschoten. Volgens de Zweedse politie past dit incident in een reeks schietpartijen in de stad. Sinds vorig jaar oktober zijn 15 immigranten onder vuur genomen en daarbij viel één dode. De politie gaat ervan uit dat er één dader is die een racistisch motief heeft. Op de A67 is gisteravond ter hoogte van Eersel een man doodgereden. Hij liep op de snelweg in de buurt van een benzinestation. De politie heeft geen idee waarom hij daar liep. Eén rijstrook van de A67 in de richting Eindhoven was een tijdje afgesloten... in verband met het onderzoek naar de zaak. Bij een vuurgevecht tussen criminelen en de politie zijn in het noorden van Mexico drie burgers om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een vrouw van 47 en haar twee kinderen. De Mexicaanse regering pakt de drugsbendes in deze regio hard aan, maar de kritiek hierop neemt toe, omdat geregeld onschuldige burgers om het leven komen. In Kazachstan is de grootste raketramp uit de geschiedenis herdacht. Op de lanceerbasis Baikonur ontplofte 50 jaar geleden een raket van de Sovjet-Unie... tijdens de voorbereidingen voor een lancering. Het is altijd onduidelijk gebleven hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. Volgens de Russen zijn het er 92, maar andere